Dit is Juri Stubenitski met het NOS-journaal. De Japanse regering heeft opnieuw kritiek geuit op de beheerder van de kerncentrale in Fukushima, TEPCO. Werknemers van de centrale worden onvoldoende beschermd tegen radioactiviteit. Hun kleding zou ongeschikt zijn voor de hoge stralingsniveaus. Twee werknemers liepen afgelopen week brandwonden op, omdat hun laarzen te kort waren. Ook wil de regering dat TEPCO sneller en met meer informatie komt over de problemen in de kerncentrale. Het internationaal atoomagentschap zegt dat de problemen in Fukushima nog weken kunnen duren. Het agentschap heeft extra teams naar Japan gestuurd om te helpen met het koelen van de reactoren. In Duitsland hebben honderdduizenden mensen gedemonstreerd tegen kernenergie. Alleen al in Berlijn deden meer dan 100.000 mensen mee. Om de tegenstanders van kernenergie tegemoet te komen, kondigde bondskanselier Merkel deze week aan dat ze zeven van de 17 centrales in Duitsland tijdelijk stillegt. Morgen zijn er deelstaatverkiezingen in Baden-Württemberg en de CDU van Merkel staat er slecht voor in de peilingen. Op veel plaatsen in de wereld hebben mensen gisteravond het licht een uur uitgedaan. Dat gebeurde in het kader van de actie Earth Hour van het Wereld Natuurfonds. In Nederland hadden zo'n 30.000 mensen zich aangemeld voor de actie. Onder meer bij de Erasmusbrug in Rotterdam, de Dom in Utrecht en het Vredespaleis in Den Haag ging het licht uit. Ook de Brandenburger Tor in Berlijn en het Reuzenrad in Londen stonden een uur in het donker. Vannacht gaat de zomertijd weer in. Om twee uur gaat de klok een uur vooruit. Daardoor zal het de komende tijd ochtends wat langer donker en s'avonds langer licht zijn. Eind oktober gaan de klokken in alle EU-landen weer een uur achteruit.